Zelfs 3 miljard meer dan de hele export naar Frankrijk, blijkt uit cijfers van het CBS. Het kabinet wil nog dit jaar afspraken maken over het hergebruiken van grondstoffen. De staatssecretaris Dijksma zegt dat we af moeten van de wegwerpmentaliteit. Afspraken met bedrijven, gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties moeten ertoe leiden dat in 2050 alle grondstoffen worden hergebruikt. Het kabinet trekt nu al 27 miljoen euro uit voor een betere afvalscheiding en om te zoeken naar alternatieven voor chipszakken en soeppakken. Die zijn nu nog vaak niet recyclebaar. Deskundigen maken zich zorgen over de gevolgen van hepatitis E voor de volksgezondheid. Het gaat om het virus type 3, waarmee ook minstens de helft van de varkens is besmet. Steeds meer mensen raken besmet met het virus. Vorig jaar werden ruim 300 gevallen van het virus gemeld bij het RIVM. In 2012 waren dat er nog 50. Volgens deskundigen is hepatitis E minstens zo'n groot probleem als de Q-koorts die van geit op mensen oversloeg. 10% van de Nederlanders die dit jaar zorg nodig hadden... heeft die zorg uitgesteld of is helemaal niet naar de dokter gegaan. Ze gingen niet om het eigen risico uit te sparen. De helft van die groep kon het naar eigen zeggen niet betalen... blijkt uit een enquête van TNS Nipo. 20% van de mensen die wel naar de dokter gingen... moesten een betalingsregeling treffen voor het eigen risico van 385 euro. Rijkswaterstaat raadt mensen in Flevoland die naar het zuiden willen rijden aan om nog even thuis te blijven. Door een ongeluk op de A6, net voor knooppunt Muidenberg, staat het verkeer op de snelwegen rond Almere muurvast. Sommige mensen hebben anderhalf uur in de file gestaan. Het weer, het wordt vandaag opnieuw zonnig en warm met 29 tot 32 graden. Morgen eerst nog zon, maar in de middag neemt de bewolking toe en vallen er enkele buien. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Het is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad eh, staat het vooral weer vast bij Almere door een ongeluk vanochtend vroeg al op de A6 richting Amsterdam. Tussen Almere Buitenwest en Muidenberg staat 10 kilometer. Drie van de vier rijstroken zijn nog steeds dicht. Staat er dus zo goed als stil. Omrijders komen in de file op de A27 van Almere naar Utrecht. Tussen knooppunt Almere en Huizen staat 10 kilometer file. En ook op eh, de omliggende N-wegen rondom Almere staat het verkeer compleet vast.